Vijf uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij demonstraties in Jeruzalem zijn volgens Israëlische media zeker 50 mensen opgepakt. Bij de ambtswoning van premier Netanyahu waren enkele duizenden betogers op de been. Toen een groep demonstranten weigerde te vertrekken, greep de politie in met onder meer waterkanonnen. In Israël zijn al een aantal weken protesten. De betogers vinden dat de regering de coronacrisis verkeerd aanpakt. Ook willen ze dat Netanyahu aftreedt vanwege zijn corruptiezaak. De Amerikaanse president Trump heeft in streep gezet door de Republikeinse Conventie volgende maand in Florida. In die staat is het aantal coronabesmettingen fors toegenomen. Trump zou tijdens het grote evenement worden aangewezen als presidentskandidaat... Dat moet nu gebeuren tijdens een bijeenkomst in North Carolina. Twee Amerikaanse gevechtsvliegtuigen zijn boven Syrië in de buurt geweest van een Iraans passagiersvliegtuig. Volgens Iran moest het vliegtuig uitwijken en zijn bij die actie een aantal passagiers gewond geraakt. De VS zegt dat de F-15 straaljagers op veilige afstand bleven. Het toestel is veilig geland in Libanon. In Sudan zijn vermoedelijk de lichamen ontdekt van 28 legerofficieren... die in 1990 werden geëxecuteerd. Ze lagen in een massagraf. De officieren werden om het leven gebracht omdat ze betrokken zouden zijn... bij een staatsgreep tegen toenmalig president Bashir. Die staat nu zelf voor de rechter voor zijn eigen koep in 1989. De aanklager heeft de nabestaanden verzekerd... dat de verantwoordelijken zullen worden gestraft. KLM heeft vorig jaar een vrouw aan boord van een vliegtuig gediscrimineerd. Dat was het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. Een aantal Joods-orthodoxe mannen wilden vanwege hun geloof niet naast de vrouw zitten. Volgens het college had KLM hen daarop moeten aanspreken en niet de vrouw. De zaak was voorgelegd door de partner van de vrouw, SP-Kamerlid Ronald van Raak. Het weer. In de ochtend soms wat regen, in de middag klaart het op vanuit het westen.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 And every day you know where we ride Through the back streets in a blue Corvette And baby you know I just wanna leave we can go anywhere we want. Drive down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me, singing. We can do anything if we put our minds to it. Take your whole life and you put a line through it. My love is yours if you want to take it. Give me your heart, cause I ain't gonna break it. So come away, it's starting to take. Starting a life together in a different place. Know the love is how all these ideas came to be. So baby, run out. She used to meet me on the east side. He used to meet me on the east side.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 Just song like a song throw it all away Tell me have I gone insane Talking to myself but I don't know what to say Cause you let tell me it's too late. Hearts are made to bend, baby, please don't let me break it.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 You Better let me go the day you need me. So bitch, me on that nigga, get the bus. And if I ain't enough, go get the chop. Keep a Glockin' when I ride in a Suburban codeine, had a young nigga swerving.